Welkom bij nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Hurricane, dat was het vorige nummer, een beetje uptempo. tempo nu rustiger met Vince Gill. Go rest high on that mountain. That Mountain. En het is geschreven voor een vriend van eh, deze, Vince Gill. Die is overleden en Vince Gill wilde hem eren met dit liedje When Love Finds You. Zo heet het album uit augustus 1995. Wilt u zelf ook een keer een programma samenstellen? Dat kan hoor. Schrijf of bel gewoon naar uw favoriete omroep. Of kijk even op countrytrack.nl Tonight we cry into a world that's new. And we don't a stranger here, my stranger. I'm a stranger here myself. Dave Lindsay schreef het met eh, Matt Lindsay en het kwam allemaal van de cd You Have the Right to Remain Silent. En dat wordt dan ook wel eens gezegd in die films. Hè. Als je naar zo'n film kijkt en dan wordt iemand gearresteerd, dan het eerste wat ze roepen, You Have the, eh, Right to, to, eh, to Be Silent. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Nou ja, ze hebben het mij nog nooit verteld en ik hoop niet dat het ooit zal gebeuren hoor. Labor of Love, de cd uit augustus 1995 van Redney Foster. If It Were Me. Her eyes tell the story Too many nights alone He always takes for Whitney Foster, jaren geleden nog echte country eh, zanger, country artiest tegenwoordig, is zij wat meer bezig in de Americana. Wil niet zeggen dat het slechter is, het is alleen een iets andere muzieksoort. Hè? That house on hill is long gone. Now she's living in a trailer with an astroturf lawn. Got three little kids and no one to help. Trying to be mama and daddy all by herself. It's hard to hold down the fort when you're holding down a job. She'd rob Peter to pay Paul, but he's already been robbed. She gets the food on the table drifting through the ashes of a love that's been gone. Looking for you, trying to find out what went wrong. It ain't Dat was ook de titel John Michael Montgomery. Hij het op een cd die op dat moment nog geen naam had. Eh, ik denk dat die cd gewoon uitkwam onder zijn eigen naam. Ik ben al even heel snel op internet aan het zoeken, maar ik kan het zo gauw niet gevonden krijgen. Dus dat antwoord moet u nog even van mij goed, te goed houden. Del Grey, Tom McHugh, dat zijn heren van de formatie Little Texas. En zij hebben het over... Sun comes up, sun goes down. keeps spinning around. Not much has changed since you've been gone. I miss you, honey, but life goes on. Marino was jaren geleden nog een eh, nieuwkomer in de country scene. Heeft eh, een cd uitgebracht, Looking for the Light, die hij liet eh, produceren door Steve Buckingham. En als je zegt Steve Buckingham, dan moet u maar eens denken aan onder andere Reba McIntyre en Dolly Parton. Want ook daarvoor produceert hij heel vaak cd's. Save this one for me. Hij heeft het niet zelf geschreven, liet het schrijven door Phil Thompson, u weet wel. die grote countryartiesten. It was getting late, I was getting hungry, that's exactly how I found her. I wasn't looking for her, but how could I ignore her? There wasn't no way around her. She was singing like she just got saved, waving her hands toward heaven. I saw the light. You're gonna Tempo nummer van die eh, Rick Trevino. Save this one for me. En u weet het, ik ben nogal liefhebber van uh, hè? En dan zou ik dit daar best bij willen zetten, hoor. Ik heb hem eens ooit eh, genoteerd als een van de beste uit 1995. If you see her out tonight and she tells you man hebt over een man met een echte country stem, dan kan ik u er nog wel eentje laten horen. Hè? En dat is dan Tracy Lawrence. James Stroud produceerde voor hem If the World Had a French Port. It was where my mama sat on that old swing with her crochet. It was where granddaddy taught me how to cuss and how to pray. It was where we made our own ice cream Those sultry summer nights Where the bulldog had her puppies And us brothers had our fights There were many nights I'd sit right there And look out at the stars Through the sound of a distant whippoorwill Or the hum of a passing car And it was where I first got up the nerve To steal me my first kiss is where I learned to play guitar. I pray I had the gift. If the world had a front porch like we did back then, we'd still have our problems. toes I've shelled more than my share If the world had a front porch, ja, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Althans, dat zegt deze Tracy Lawrence. Daryl Singletary was ook zo'n man die eh, in 1995 een eh, nieuwe platenmaatschappij had gevonden onder de naam Giant. Bracht daar zijn eerste cd uit, onder zijn eigen naam, geschreven door Tim Johnson. I Let Her Lie. She'd come home 6 a.m. Tell me she'd been out with friends And I let her lie I let her lie And in the glare of the morning sun She swore I was her only one And I let her lie better life. Cause the truth was too hard to handle and I couldn't bear to lose that girl. We were that small town scandal, but she was my own One teary night she confessed her sins But she vowed to never cheat again And I let her lie I let her lie Though she tried, Lord, she could not change And I only have myself to blame Cause I let her lie I let her lie Cause the truth was too hard to handle And I couldn't bear to lose that left No words were said She was sound asleep On our double bed And I let her lie I let her lie I let her lie Daryl Singletary heeft veel over voor zijn eh, vrouw, zijn vriendin in I Let Her Lie. Tim McGraw, een man die ik al eh, vaker gedraaid heb in dit programma, in het vorige uur ook al geloof ik. I like it, I love it. u het zich nog herinneren dat eh, dame Faith Hill uitgeroepen werd als eh, mooiste dame van de wereld zo ongeveer. En ik heb toen altijd al geroepen van ja, het gaat dan in dit geval toch niet over het uiterlijk van die dame, maar over haar stem. Karen Staley schreef van haar voor de cd It Matters To Me. Let's go to Vegas. Hey baby, let's go to Vegas. Bet on love. the real ik, eh, ik lap het eigenlijk een beetje aan mijn laars. Ja, dat wordt altijd gezegd. Het is een onbeschreven wet op de radio. draai nooit twee dames achter elkaar, maar u kent mij een beetje. Dit is Trisha Yearwood. I wanna go too far. Trisha wordt een dame die al heel wat jaren bezig is met het maken van country music en inmiddels ook al eh, weer getrouwd is met eh, een andere country eh, mega verkoper, zo mag ik het gerust zeggen, Gar Brooks. En samen staan ze ook wel eens op een cd en daar zal ik u volgende week weer eens van laten genieten. Colin Way. Mark Allen Springer schreef het. One boy, one girl. He finally gave in to his friend's girlfriend. she said there's someone you should meet At a crowded restaurant way across town He waited impatiently She walked in, their eyes met And they both stared Right there and then everyone else disappeared But one boy. tekst, hè? One boy and one girl. En ik kan me nog herinneren, ook dit stond in mijn, eh, mijn lijstje van de beste, voor mij tenminste, beste nummers uit 1995. Eh, maar ook deze mocht daar zeker niet aan ontbreken. Rain Through the Roof, Billy Montana. Een niet zo bekende en eigenlijk nooit echt bekend geworden, hè? Heeft het zelf geschreven, heeft wel een aantal cd's uitgebracht, maar het is nooit zo'n echte grote country countryster geworden als dat hij verwacht had. Just 18, fresh out of school, got our diplomas, said I do.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 In de pellingen staat de partij van de verbannen oud-premier Taksin voor op die van premier Abisit. Taksin werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden. Zijn aanhangers, de roodhemden, eisten vorig jaar tijdens maandenlange protesten het aftreden van Abizid, omdat hij onrechtmatig aan de macht zou zijn gekomen. Bij die protesten vielen ruim 90 doden. De partij van Taxi wordt bij de verkiezingen geleid door zijn zus Yingluck. Volgens de peilingen maakt ze een grote kans de verkiezingen te winnen. Veel Thai vinden dat premier Abizid te weinig doet voor de armen. Het Internationaal Monetair Fonds is blij met het besluit van de eurolanden om Griekenland een noodlening van 12 miljard euro te geven. Het IMF moet officieel nog instemmen met de lening en dat zal aanstaande vrijdag gebeuren. Griekenland kan door de lening de komende maanden aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. De Griekse minister van Financiën benadrukte in een reactie dat het omvangrijke pakket bezuinigingen dat afgelopen week werd goedgekeurd door het Griekse parlement snel moet worden ingevoerd. De Duitse politie heeft vannacht een dronken spookrijdster van de autobaan gehaald. De 21-jarige vrouw was even ten oosten van Frankfurt op de verkeerde rijbaan gekomen. Vrijwel direct kreeg de politie meldingen van automobilisten die de dronken vrouw maar net hadden kunnen ontwijken. Na een tijdje snapte ze dat ze de verkeerde kant op reed en keerde haar auto op de autobaan. Hoewel ze nu in de goede richting reed, slingerde ze over de volle breedte van de weg. Korte tijd later werd ze aangehouden door de politie. De vrouw had een alcoholpromillage van 1,7. Het weer in het zuidwesten flinke zonnige periode. In het noordoosten bewolkt met kans op wat regen. Middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de A.